van twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De man die met ruim 200 km per uur achter op een auto met een gezin inreed... is veroordeeld tot drie jaar cel. Ook mag hij vier jaar niet achter het stuur zitten. Hij botste vorig jaar op de A2 bij Maarsen op de auto van het gezin. De vader kwam om het leven en vijf anderen raakten gewond. Justitie had acht jaar cel geëist en een rijverbod van tien jaar. Volgens de rechtbank is doodslag niet bewezen... Wel had de man moeten beseffen dat hij onder invloed van drugs kon zijn die hij eerder had gebruikt. Het aandeel E.ON is flink onderuit gegaan op de beurs... na de aankondiging dat het energiebedrijf zijn kolen- en gascentrales afstoot. Bij opening ging de beurskoers meer dan 10% omlaag. Het grootste energiebedrijf van Duitsland gaat helemaal over op wind- en zonne-energie. De politie heeft vorig jaar 1 op de 6 voortvluchtige criminelen kunnen oppakken. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op dit moment zijn er bijna 12.000 veroordeelden die nog een straf open hebben staan. Vaak zijn het mensen die hun proces in vrijheid mochten afwachten... en na hun veroordeling onvindbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump hoopt dat zijn tegenstander Hillary Clinton snel beter is. Dat zei Trump tegen Fox News. Hij kondigde ook aan dat hij snel met meer informatie over zijn eigen gezondheid naar buiten komt... Democraat Clinton voert op advies van haar artsen de komende dagen geen campagne. Gisteren werd ze onwel bij de herdenking van de aanslagen van 11 september. Ze heeft een longontsteking en krijgt antibiotica. Een hogeschool in Breda gaat nog eens goed kijken of de omstreden wetenschapper Diederik Stapel in dienst wordt genomen. Aanleiding is een verzoek van de medezeggenschapsraad van de hogeschool. Stapel raakte vijf jaar geleden zwaar in opspraak door fraude met onderzoeken.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 lag ze hier in mijn armen. mijn ogen blijft ze altijd klein.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 op kanaal 45. cross my heart never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 Oh. ho.